Toen het aftreden om 5 uur gisterenmiddag bekend werd, brak een enorm volksfeest los. De mensen dansten, zwaaiden met vlaggen en zongen liederen. De mensen vieren niet alleen feest, ze eisen ook de berechting van de verdreven president. In andere landen is het aftreden van Mubarak ook gevierd, onder meer in Tunesië, Marokko en Libanon. Op Twitter is Egypte een van de meest besproken onderwerpen. Uit de hele wereld komen felicitaties aan de bevolking. Het OM doet onderzoek naar een rechter en een officier van justitie in Zwolle. Die zouden informatie over het strafblad van iemand aan vrienden van de rechter hebben gegeven. Daarmee schonden ze hun ambtsgeheim. De persoon in kwestie kwam erachter en deed aangifte. De officier van justitie is op non-actief gesteld. Over de positie van de rechter komt vanochtend meer duidelijkheid. In Algiers, de hoofdstad van Algerije, zijn 10.000 agenten aanwezig om een aangekondigde protestmars tegen te houden. De overheid heeft de grote demonstratie verboden, maar de organisatie wil het toch door laten gaan. Het protest in Algerije zwelt steeds verder aan door de ontwikkelingen in Egypte. De demonstranten willen dat president Bouteflika aftreedt. Oliemaatschappij BP moet stoppen met het opruimen van de laatste olieresten van de stranden aan de Golf van Mexico. Dat stellen wetenschappers in een rapport. Volgens hen zijn de meeste giftige stoffen al verdwenen. Als het zand nog grondiger wordt schoongemaakt verdwijnen ook alle voedingsstoffen. En dat is slecht voor de flora en fauna. De olieramp in april vorig jaar werd veroorzaakt door een groot lek bij een boorplatform van BP.